Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Egypte hebben duizend demonstranten een deel van de muur om de Israëlische ambassade afgebroken. De betogers klommen over de muur en haalden de Israëlische vlag naar beneden om die te vervangen door de Egyptische. De betonnen muur van twee meter hoog was maandag neergezet om het ambassadepersoneel te beschermen. Israël schoot vorige maand in het grensgebied per ongeluk vijf Egyptische agenten dood en de spanningen tussen Israël en Egypte liepen daarna hoog op. De aanval op de muur gebeurde tegelijk met een demonstratie op het Tahrirplein, een paar kilometer verderop, waar mensen betoogden voor snellere hervormingen in Egypte. De ontvangst van verschillende radiostations zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt de komende 24 uur verhoogd van 10 naar 50 procent. Dat is volgens het ministerie van Economische Zaken de uitkomst van technisch onderzoek en besprekingen. Bemiddelaar Marco Pastor sprak met de beheerder en exploitant van de zendmast. Als het opvoeren van Lopik geen problemen oplevert, kan het vermogen worden verhoogd naar 100 procent. Volgende week moet dat duidelijk worden. In Irak is een massagraf gevonden met 40 doodgeschoten mannen. De meeste slachtoffers waren volgens de autoriteiten taxichauffeur. In verband met de fonds bij de plaats Jail zijn drie mensen gearresteerd die inmiddels hebben bekend. Het is nog niet duidelijk waarom ze het vooral hadden gemunt op taxichauffeurs. Minister Donner van Binnenlandse Zaken overlegt binnenkort met de gemeenten over de financiële consequenties van het gratis verstrekken van identiteitskaarten. Vandaag bepaalde de Hoge Raad dat voor een identiteitskaart bij de gemeente geen legers meer betaald hoeven te worden. Mensen die de afgelopen zes weken een kaart hebben aangevraagd kunnen hun geld terugkrijgen als ze toen bezwaar hebben aangetekend. Het weer.